Zit van der Linde met het NOS-journaal. Eén op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Door de stapeling van de problemen zijn mensen vaak eenzamer. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Vanaf 1 juli kunnen de pensioenfondsen gaan werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat gaat nog jaren duren. De VN-atoomwaakhond roept Rusland en Oekraïne op de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de IAEA-chef is het een geluk dat er nog geen nucleair incident is geweest bij de centrale. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en er geen zware wapens op te slaan. De Amerikaanse regering laat na de droneaanvallen op Moskou weten dat Oekraïne het recht heeft zijn eigen grondgebied terug te veroveren. Maar Washington staat niet achter Oekraïnse aanvallen in Rusland. De VS onderzoekt nog wie er achter de droneaanvallen op Moskou zit. Oekraïne ontkent er iets mee te maken te hebben. Bij eerdere droneaanvallen op het Kremlin gingen Amerikaanse veiligheidsdiensten wel uit van Oekraïnse betrokkenheid.